Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het blijft voorlopig nog even schrikken bij de kassa. Voor het eerst in maanden zijn de prijzen weer harder gaan stijgen. Volgens het CBS ging de inflatie in februari van 7,6 naar 8 procent. Verslaggever Nick Wouters. Dat komt omdat supermarkten, eh, marktkoopmannen en winkeliers de prijzen toch nog aan het verhogen zijn. Daar zit nu vooral de pijn. Is toch wel onverwacht, want 2023 moest het jaar zijn dat de inflatie enorm zou gaan dalen. Winkeliers zeggen we moeten wel, want de producenten vragen meer geld. Producenten zeggen we moeten wel, want onze kosten zijn enorm aan het oplopen. Dus ja, dat betekent dus dat aan die inflatie nu nog geen einde is gekomen. Economen verwachten dat de prijzen zeker tot de zomer nog blijven stijgen. Er wordt vandaag weer gestaakt in het streekvervoer. Personeel is vastbesloten meer salaris te krijgen. Hun werkgevers zeggen er niets bij te willen doen. Er staan nog een boel stakingsdagen op de planning als er niks verandert. In Argentinië zit meer dan de helft van het land zonder stroom. Langs de kust is een grote brand uitgebroken. Daardoor is het hele landelijke elektriciteitsnet platgelegd. Een belangrijke kernenergiecentrale die stroom opwekt is daarna uitgevallen. En daardoor werken op veel plekken stoplichten niet en doet de airco het niet. En dat is nu extra vervelend, want er is een hittegolf in Argentinië. En hoe kan de mens zeedieren beter beschermen? Daarover is in New York een VN-top bezig. Onder andere walvissen hebben last van mensen. Bijvoorbeeld bij de aanleg van windmolenparken op zee, vertelt deze oceaanexpert. Vooral met de aanleg van windmolenparken eh, bij het heien komt enorm veel lawaai eh, eh, vrij. En als dat niet gelimiteerd wordt, dus als het niet beperkt wordt, dan kan dat gehoorschade opleveren bij walvissen. En er wordt ook wel gezegd, een dove walvis is een dode walvis. Want zij zijn echt super afhankelijk van gehoor. Het Wereld Natuurfonds is aanwezig bij de top... en probeert landen die grenzen aan zee nu aan één tafel te krijgen... om samen naar oplossingen te zoeken. En dan nog het weer. Hier en daar nog mistig. Dat lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag eerst een zonnetje, maar later wat bewolking. Het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Na een ongeluk is de A7, de afsluitdijk, nog altijd dicht bij Den Oever richting Noord-Holland. Het verkeer kan omrijden via Flevoland over de A6.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 me. anywhere, the mind me. They're waiting for me. They're calling on me. van Zandvoort. Música Eh, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gesprekken tussen boerenorganisaties en het kabinet over de toekomst van de landbouw verlopen stroef. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. De kans dat er eind april een akkoord ligt wordt klein genoemd. De inflatie loopt voor het eerst in maanden weer op. In februari steeg de inflatie van 7,6 naar 8 procent, meldt het CBS. Vooral eten en drinken werden duurder. De prijzen daarvan lagen ruim 15 procent hoger dan een jaar geleden. In Utrecht hebben 1100 mensen geen stempas gekregen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat komt doordat één medewerker van PostNL de post niet heeft bezorgd. De gemeente Utrecht doet aangifte.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 gedachten Ben aan het dromen, je zit in mijn auto En voel me bevrijd, daarin zit mijn leven Ik heb alle tijd Je zit zonder zorgen, nergens aan denken Even maar stoppen, om bij te tanken Flitsende lampen, een motor die draait Toch zit een haan in je hoofd die kraait ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.